Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. In Ramstein in Duitsland gaan flink wat kopjes koffie er doorheen. 50 defensieleiders van de NAVO praten, praten hoe ze Oekraïne verder kunnen steunen. Ze hebben het vooral over de levering van Leopard-tanks. Dat zijn de modernste tanks ter wereld. Er wordt vooral gekeken naar Duitsland, vertelt onze correspondent daar. Niet alleen heeft Duitsland zelf een paar honderd van die Leopard zware gevechttanks... maar die worden ook in Duitsland gemaakt. En dat betekent dat andere landen die ook van die Leopard-tanks hebben... die nu eenmaal veel gevraagd zijn door Oekraïne... omdat ze goed inzetbaar zouden zijn zijn op dit moment. Die toestemming moeten we vragen aan Duitsland als fabricerend land om die aan Oekraïne te mogen leveren. Meerdere landen, waaronder Nederland, zouden die best willen leveren, maar Duitsland ziet dat nog niet zo zitten. Elf Feyenoord supporters zijn opgepakt. De mannen, allemaal tussen de 21 en 36, zijn lid van de harde kern van de club. Ze worden verdacht van onder meer bedreiging en intimidatie, vertelt de politie. Er zijn drie verschillende onderzoeken. Het bekladden van het huis van een Rotterdamse wethouder. Het in brand en bekladden van een eh, sportschool hier in Rotterdam. En de spandoeken die in Tirana getoond zijn. En die elf personen die we vandaag hebben aangehouden. De, sommige worden van één van de drie zaken verdacht. En sommige zelfs van alle drie. Vorig jaar werden ook al 45 mensen opgepakt uit de harde kern. En de politie verwacht dat ze nog wel meer Feyenoord-hooligans een bezoekje brengen. Er komen toch al snel strengere regels voor boeren die mest willen uitrijden op hun akkers. Op dit moment mogen boeren meer mest gebruiken dan in andere landen. Zijn ze in de Europese Unie niet blij mee, want dat is slecht voor de waterkwaliteit. En dus zouden de regels vanaf volgend jaar strenger worden. De landbouwminister zegt nu, onder druk van Europa, dat er al vanaf maart strengere mestregels gaan gelden. Memphis Depay kan de verhuisdozen erbij pakken. De voetballer verkast definitief van Barcelona naar Atletico Madrid. De aanvaller heeft een krabbel gezet onder een contract voor 2,5 jaar. En de club uit Madrid zou rond de 3 miljoen miljoen euro voor Memphis hebben betaald. En weer nog, er trekken heel wat buien over. Aan de kust vooral regen, maar in het midden en zuiden valt er sneeuw. Lokaal zelfs 5 centimeter. Het is een graad of 1 in het oosten tot 5 in het westen.